Schoof steunt dat plan, zegt hij tegen mijn collega's van NOS Stories. Minister Veldkamp heeft dat eh, dinsdag eh, aan eh, de Europese Commissie gestuurd. Woensdag een brief naar de Kamer daarover gestuurd. En dat is ook weer een belangrijke stap die Nederland heeft genomen om een signaal af te geven dat we ons echt zorgen maken. De stap van Veldkamp kwam hem juist op kritiek te staan van de grootste coalitie coalitiepartij PVV. Geert Wilders staat in de oorlog in Gaza vol achter het beleid van Israël. De politie heeft twee verdachten opgepakt voor de rellen in Scheveningen. Dat zijn jongens van 16 en 17. Die zouden politieauto's vernield hebben en geweld hebben gebruikt tegen agenten. Er zijn nog veel vragen over wat er vorige week is gebeurd... toen meer dan 100 jongeren op de vuist gingen. In de Haagse gemeenteraad gingen er vandaag over. Daar was veel kritiek op de politie. Volgens Hart voor Den Haag was die niet goed voorbereid. Het was 25 graden, als het niet warm is. En dan komen de jongeren met bondkragen, met sjaals, met lange broeken... Zonder strandspullen naar Scheveningen. Die komen daar niet voor een feestje. Die komen daar om de boel eh, te, ja, om rellen te, om, om de boel te, te slopen. En dat is onacceptabel. Aan de voorkant moet je ingrijpen, zodat je naar achterkant minder hoeft te doen. De politie werd ook bekogeld door relschoppers, net als de ME. Die werd ingezet om de rust terug te laten keren. En in Hoofddorp zijn ze eindelijk verlost van een echte tongbreker. Een fontein daar had zo'n moeilijke naam dat de gemeente er iets aan wilde doen. De Hotmesse Washahei Fontein, zo heette die, verwijzen naar een stedenband van Hoofddorp met een Hongaarse stad. Maar Hoofddorpers hadden daar nogal moeite mee. Zou u een poging willen ondernemen om hem maar te spreken? Eh, nee, daar ga ik af. De hotse motsie, nou en dan nog iets. Ik noemde het altijd het Hutski Flutski Fontein. Ja, nou, er is nu een nieuwe naam. De Kruisdorp Fontein is uit de bus gerold bij een verkiezing. En dat past mooi bij de Kruisweg en de Kruisbrug in de buurt. Het weer droog, af en toe lekker zonnig, bij maximaal 17 of 18 graden. En morgen krijgen we net zo'n dagje als vandaag, alleen wordt het ietsje warmer. 18 tot lokaal 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits inmiddels in volle gang. Het zijn wel vooral dagelijkse files die hooguit zo'n 10 minuten vertraging veroorzaken. Een paar uitzonderingen. De A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Koog en het Koenplein 4 kilometer met een kwartier oponthoud. A9 Alkmaar-Diemen tussen Badhoevedorp en afrit AMC. Daar rijdt het langzaam over 9 kilometer. Dat kost je een kwartier. En tenslotte de N516 Zaandam richting Oost-Zaan. Voor de aansluiting met de A8 staat 3 kilometer file en de vertraging is daar een half uur.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 She's got pearls. Don't fake it when it comes to making money. So she smiles, but that's cruel. If you knew what you think, if you knew what was after, sometimes you wonder and she laughs. Jay's name 106.9 ZFN For your maturity, none of this would have happened.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 Het waren er 167 tegen 151 een jaar eerder. Ruim de helft zit in woonwijken. Het aantal dumpingen van drugsafval steeg met 14 procent. Premier Schoof staat achter minister Veldkamp die een onderzoek wil naar Israël. Veldkamp wil dat de EU onderzoekt of Israël zich nog wel houdt aan afspraken over mensenrechten en democratie. PVV-leider Wilders suggereerde dat Veldkamp dat op eigen gezag deed. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen opnieuw veel zon, maar ook enkele stapelwolken. Iets warmer dan vandaag, 19 tot 21 graden. is long There are mountains in our way But we climb a every day Love can be hard. All we have is here and now. All our lives are there to find. The road is long. There are mountains in our way. promised it every day. tattooed van Zandvoort, op 106.9 CFFM Let me take you to a place I know you wanna go It's a good life no, no, no.